Kasper Meijer met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft meer dan 10 raketten afgevuurd, dat zegt het Zuid-Koreaanse leger. De lanceringen komen op het moment dat de Verenigde Staten en Zuid-Korea zijn begonnen met grootschalige militaire oefeningen. Noord-Korea noemt de oefeningen provocaties en eist dat ze stoppen. Zuid-Korea noemt op haar beurt de Noord-Koreaanse raketlanceringen ook provocaties... waar volgens het zuiden krachtig op gereageerd zal worden. Noord-Korea heeft dit jaar een record aantal raketlanceringen uitgevoerd. Bij de parlementsverkiezingen in Denemarken lijkt het centrumlinkse blok onder leiding van premier Frederiksen de meerderheid te behouden. Volgens de Deense publieke omroep behaalde de Sociaal-Democratische Partij van Frederiksen ruim 27% van de stemmen. Dat is het beste resultaat in ruim 20 jaar voor de partij. De tweede partij van het land, de liberale Venstre, kreeg volgens de omroep ruim 13% van de stemmen. Premier Frederiksen zegt een nieuwe, brede regeringscoalitie te willen vormen. En twee dagen na de presidentsverkiezingen in Brazilië... heeft verliezend president Bolsonaro een korte verklaring gegeven. Hij zei alleen dat hij zich aan de grondwet zal houden. Hij zei niets over zijn verlies en noemde ook niet de naam van de winnaar, Lula da Silva. Eerder had Bolsonaro gezegd dat, hij, dat het alleen maar fraude kon zijn als hij de verkiezingen zou verliezen. Ajax heeft gisteravond zijn laatste groepsduel in de Champions League gewonnen van de Rangers. Het werd 3-1 in Glasgow en daarmee hebben de Amsterdammers zich verzekerd van een plek in de Europa League. Het eerste doelpunt voor Ajax viel al na vier minuten. Bij rust was het 2-0 en in de laatste minuten van de wedstrijd vielen de andere doelpunten. Het weer, vannacht enkele buien met aan zee kans op zware windstoten. Komende dag in het noorden nog een bui, verder zonnige periode, minder wind en maximaal 15 graden.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 Dice que voy a enloquecer. Het liefste ben Por eso tomo para olvidarte, porque sinceramente duele recordarte. Si tú no estás, la soledad gana combate. La luna no sale si no te vuelva a ver. niet geslapen of vergeten. Ik ben al lang eens aan mij bezweken.